Eck met het NOS-journaal. Een olietanker met de Curaçaose vlag is woensdag door de straat van Hormuz gevaren. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten worden schepen in de zeestraat aangevallen door Iran... als vergelding voor bombardementen. De tanker met de vlag van Curaçao is onderdeel van de schaduwvloot die Iran gebruikt om olie te verschepen, zegt economieredacteur Gidi Pols. Curaçao heeft er waarschijnlijk vrij weinig mee te maken. Het is de, de vlag van Curaçao waaronder gevaren wordt. Alleen, eh, er varen best wel veel schaduwvloottankers onder de vlag van Curaçao. En dat is mijn, bijna allemaal valse registraties. Eh, dus ze doen alsof ze in het scheepregister van Curaçao staan. Maar eigenlijk staan ze er helemaal niet in. Normaal gaat 20% van de wereldwijde oliehandel door de straat van Hormuz. Nederland wordt aangeklaagd door Rusland. Volgens het Russische onderzoekscomité heeft Nederland een gouden kunstcollectie gestolen uit de Krim. Het goud werd ruim tien jaar geleden vanuit de Krim uitgeleend aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Toen de Krim werd geannexeerd door Rusland ging het goud terug naar Oekraïne en niet naar de Krim. Bij een grote politieactie in Bolivia is een van de bekendste drugsbazen van Uruguay opgepakt. De 34-jarige Sebastian Marcet werd al jaren gezocht. Zijn drugskartel smokkelde cocaïne naar buurlanden, maar ook naar Nederland, België en Duitsland... Ook wordt de drugsbaas verdacht van meerdere moorden. De Boekenweek is begonnen met het Boekenbal. Aanwezig is onder meer Peter de Smet. Hij schrijft, boek, schrijft het Boekenweekgeschenk onder het pseudoniem Hendrik Groen. Tot voor kort bleef de Smet in de anonimiteit. De Boekenweek wordt voor de 91ste keer gehouden en duurt tot en met volgende week zondag. Het weer bewolkt met vannacht lokaal kans op een stevige bui. Het koelt dan af tot een graad of 4.